met het NOS-journaal. De opgepakte Venezolaanse president Maduro wordt komende dag voorgeleid in New York. Het gebeurt rond 6 uur s avonds Nederlandse tijd. Maduro is door de Verenigde Staten meegenomen. Amerika verdenkt hem van het leiden van een Venezolaans drugskartel. Het leger in Venezuela heeft vicepresident Rodriguez inmiddels erkend als interimleider. President Trump zegt dat ze een zeer hoge prijs zal betalen als ze niet het juiste doet. Komende dag gaat de kabinetsformatie verder. Informateur Ledgert gaat praten met D66, de VVD en het CDA. De partijleiders zijn er niet bij, er wordt alleen gesproken met hun secondanten. Er zal komende week vooral worden gepraat over geld en samenwerkingsvormen. Deze fase van de formatie duurt tot uiterlijk 30 januari. Na de cafébrand in Zwitserland zijn alle 40 dodelijke slachtoffers geïdentificeerd, meldt de politie. Het gaat vooral om Zwitsers, maar ook om Italianen en Fransen. Het jongste slachtoffer was 14, het oudste 39. Komende vrijdag is in Zwitserland een dag van nationale rouw. Om twee uur is er een minuut stilte en in het hele land zullen dan de kerkklokken luiden. De cafébrand in Grand Montana werd waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerkfonteinen op champagneflessen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het kan druk worden vanwege het einde van de kerstvakantie en het winterse weer. Automobilisten moeten rekening houden met sneeuwval en gladheid. Daarom gaan praktijkexamens voor de motor en de bromfiets niet door. Het CBR meldt dat ruim 600 examens worden uitgesteld. Treinreizigers moeten volgens NS en ProRail rekening houden met vertragingen. Het weer, ook vannacht winterse buien, vooral in het midden en noorden van het land.